Kees met het NOS-journaal. In de Amsterdamse Diamantbuurt is een man op straat neergeschoten en aan zijn verwondingen bezweken. Volgens getuigen werd hij aangesproken en werden er vervolgens zeker vier schoten op hem gelost. Omstanders hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Volgens het parool gaat het om een liquidatie van een bekende crimineel die al langer op een dodenlijst stond. Hij zou betrokken zijn bij een vete in de Amsterdamse onderwereld. Kort na de schietpartij is in Duivendrecht een brandende auto aangetroffen. Het is nog niet duidelijk of dat de vluchtauto is. Twee organisaties die opkomen voor de belangen van slachtoffers van de Groningse aardbevingen gaan misschien toch weer om de tafel met minister Wiebes. Volgens de organisaties heeft de minister toegezegd dat hun voorstellen leidend worden bij het afhandelen van de schade. Gisteren stapten de Groningers nog uit het overleg over het schadeprotocol, omdat ze er geen vertrouwen in hadden. Na een gesprek met minister Wiebes zijn ze vandaag naar eigen zeggen een stuk positiever. Het Europees Parlement wil dat er vanaf 2021 geen palmolie meer zit in biobrandstoffen. Een meerderheid is het eens met het pleidooi van milieuorganisaties dat de winning van palmolie ten koste gaat van regenwouden. Die worden gekapt om plantages aan te leggen. Of het daadwerkelijk tot een verbod komt wordt bepaald door de lidstaten, maar Milieudefensie is voorlopig tevreden met de stap van het parlement. Venezuela heeft de blokkade van de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao opnieuw verlengd. En nu voor onbepaalde tijd. President Maduro vindt dat de eilanden de smokkel uit Venezuela onvoldoende aanpakken. Maduro sloot de grens anderhalve week geleden omdat er volgens hem drugs, wapens en delfstoffen werden gesmokkeld. Door de blokkade kan er ook geen Venezolaanse groente en fruit naar de ABC-eilanden. Het weer, vannacht liggen de minima tussen 1 en 3 graden en trekken er buien over het land. In het noordoosten is er kans op sneeuw en gladheid.